Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bijna 1 op de drie middelbare scholieren krijgt buitenschool, bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining. In groep 8 van de basisschool zijn het er iets minder, maar nog altijd 1 op de 4. Dat blijkt uit onderzoek dat minister Slop heeft laten doen. De percentages zijn de afgelopen jaren stabiel gebleven. Slop is blij dat er geen stijging is, maar maakt zich wel zorgen over de druk die sommige ouders op hun kinderen leggen om een hoger schoolniveau te halen. Aanvullend onderwijs is vaak voor eigen rekening. Sommige partijen vrezen een tweedeling... omdat lang niet alle ouders dat kunnen betalen. Op sociale media duiken steeds meer berichten op over executies in het noordoosten van Syrië. Een van de slachtoffers zou een Koerdische politica zijn. Ze zou zijn gedood door strijdkrachten die worden gesteund door Turkije. Uit een kamp bij de plaats Ain Issa zijn volgens Koerdische strijders zeker 785 mensen ontsnapt, vooral IS-vrouwen en hun kinderen. Het kamp zou door Turkije zijn bestookt. Melkveehouders en akkerbouwers doen een beroep op Nederlandse Kamerleden... om tegen het nieuwe EU-verdrag met Canada te stemmen. Dat CETA-verdrag leidt er onder meer toe dat hier vlees op de markt komt... met hormonen, zeiden de boeren in Buitenhof. GroenLinks-Kamerlid Klaver zei in de uitzending dat hij de boeren steunt. Bokster Nushka Fontijn is haar gouden medaille op het WK in Rusland misgelopen... doordat een deel van haar partij opnieuw is beoordeeld. De jury had Fontijn als winnaar aangewezen... maar haar tegenstander Lauren Price uit Wales tekende protest aan. Dat is sinds vorige maand mogelijk. Een andere jury heeft daarna de tweede ronde opnieuw bekeken... en Price als winnaar aangewezen. Zij kreeg vervolgens het goud omgehangen. De zwaar teleurgestelde Fontijn was op dat moment weggelopen. Mogelijk wordt ze daarvoor nog gestraft. Het weer vrij warm met 19 tot 24 graden. Vanuit het westen regen met enkele stevige onweersbuien.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 Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll. Party like a Russian. Disco seduction my trolley, so I never say sorry. There's a dollar side, a dollar side, a dollar side, a dollar.